Ik weet niet of je het wel eens opgevallen is, maar als je christen hoort bidden, dan eh, eigenlijk eindigen ze hun gebed af. I don't know if you've noticed, but when you hear Christians pray, almost eigenlijk always they end their prayer with these words. We ask this, we ask you this in Jesus' name eindigen ze hun gebed altijd met deze woorden. Dit vragen we u in Jezus' naam of eh, om Jezus. Oh, for Jesus' sake. Amen. Jezus wil. Amen. Dat is niet zomaar. Actually, this is not just some standard phrase. It is an instruction. Een, een standaard zinnetje. Nee, dat is eigenlijk een opdracht. Jezus heeft gezegd. Jesus said, when you pray, then ask in my name and I will do it. Als je bidt, bid dan in mijn naam, dan zal ik het zeker doen, want zo wordt de Vader. For this is how the Father is glorified. He says in John chapter 14. Vader verheerlijkt, hè, staat in Johannes 14. Eh, daar, daar, daar zegt hij dit. There he says, this way the Father is glorified. Zo wordt de Vader verheerlijkt. Jezus zegt ermee, als je bidt in mij... Jesus means that when you pray in my name, I will help you. I will be called. Mijn naam en ik jou dus ga helpen, ik erbij geroepen word door jou. Ik, ik... I will be called by you and I will respond to your prayer so that I can show you how great. Ik, ik jouw gebed ga verhoren, dan kan ik daarmee laten zien hoe geweldig mijn vader is. How great my father is. I'd love to respond to your prayer so that you can see that I pass on to you everything that I have received. Ik wil heel graag reageren op jouw gebed, zodat jij kan zien dat alles wat ik van de Vader heb gekregen. From the Father, so that when your prayer is answered, whatever I have received from the Father, so that when your prayer is answered, dat ik dat aan jou doorgeef, En, en, en dat daarmee, als het gebed verhoord wordt, de Vader wordt verheerlijkt. De Vader is glorified. Dus Jezus zegt, bid in mijn naam. When Jesus says, ask in my name. Dat wil zeggen, bid op mijn gezag. That means pray in my authority. Ik wil dat je dit vraagt. Ik wil... I want you to ask this. And I want you to pray to me wil dat je tot me, tot me bidt. Ik wil dat je... I want you to tend to my father when you pray. Naar mijn vader gaat als je bidt. Dat vind ik zo geweldig. Hè? And that is what I find awesome. Jesus says, There may be things that you hesitate to ask of me. Jezus zegt dus, misschien zijn er dingen waarbij je aarzelt om het te vragen. Misschien denk je, ja, maar wie ben ik? Maybe you think who I am Who am I to ask this? Ik om het te vragen. weet je, jij mag. But you know, you should ask because I want you to. vragen. Omdat ik dat wil. Omdat ik dat mogelijk gemaakt Because I, made, I made it possible. Maakt het. Weet je waar het mij om gaat? Do you know what drives me? Ik ben gestorven aan het kruis. I died on the cross. Ik heb al jouw zonden gedragen. I all your sins. Zodat jij vrij so that you have free access to God, so that there's nothing in between you and God. Hij je toegang hebt, zodat er echt er eh, niets meer tussen God en jou instaat om dingen aan hem te kunnen vragen. To ask him anything. Dus je bidt op basis... So you pray on the basis of what Jesus did for you. Van wat Jezus voor jou gedaan heeft. Hij is het fundament. He is the foundation. En het mooie is dan dat Jezus zegt, en daarmee eer ik de Vader. Ik And the good thing is that Jesus says, by this I glorify the Father. Ik ga jullie naar jullie luisteren, ik ga jullie doen om mijn Vader te eren. I am going to listen to you in order to honor my Father. Eh, eh, je moet het je zo voorstellen, als Jezus iets met zijn Vader deelt. Imagine it like this when Jesus shares something with his Father, the one who has. Juist Hij die voor ons al die liefde van God gegeven. Who has given us all the love of his Father. Verheeft al die liefde voor ons verworven heeft. Who has earned all that love for us, then the Father just can't say no. Dan kan de Vader gewoon geen nee zeggen. Dat is nou het heerlijke. That is the beautiful thing about praying in Jesus' name. van bidden in de naam van Jezus. Als ik het vraag, nou ja, hè? When I ask, when I ask myself, when I myself ask it, well, but when Jesus asks it, when he is behind me, when... Maar als Jezus het vraagt, als Jezus erachter staat, als hij mij als het ware naar voren... When he is sort of pushing me on, go to my father and ask duwt en zegt: Ga maar naar mijn vader en vraag het maar. En oh ja, noem maar mijn naam. En oh, don't forget to mention my name. Nou, ah, dan kan God geen nee zeggen. Then God. Then God can't say no anymore. Maar God geen nee zeggen. It's like when I need something of somebody and then someone else. Wel eens dat, uh, dat ik iets nodig heb van iemand en dan komt er een ander die zegt. Um, Says, tell them that I love you. Tell them I sent you. Zeg maar dat je het van mij hebt. Zeg maar dat ik je gestuurd heb. Dan ga ik dus op gezag van die ander die nou. Then I go in, in the authority of the other person. who is close to the one I. Bonden is met degene die ik nodig heb. I need. Similarly with our Lord Jesus. Is het ook met de Jezus. Hij zegt, bid maar, vraag maar, maar noem even mijn naam. He says, go on, pray, ask, but also mention my name. For then the Father... Want dan kan de Vader geen nee zeggen. Won't say no. Die houdt zoveel van mij. En daarom, omdat ik naast jou sta, houdt hij ook heel veel van jou. For he loves me so much, and that is why when I'm beside you, he also loves you. Bidden in de naam van Jezus. Eigenlijk zou je. Praying in the name of Jesus. kunnen zeggen: uh, Jezus is het wachtwoord waarmee de poort naar de Vader. Naar Actually, when you could say that Jesus is the password that opens the gate to the Father. Actually, you could say that Jesus is the password that opens the gate to the Father. Vaderhart. Open. To the Father's heart of God. To the Father's heart of God. Noem gewoon zijn naam. Just mention his name. Jezus zegt, als je bidt in mijn naam. Jesus says, if you ask in my name. it will, it will be sure to happen. Dan zal het zeker gebeuren. Dus so praying and the name of Jesus are inseparable. Bidden in de naam van Jezus is onlosmakelijk met elkaar verbonden. Next time we talk about prayer and the Holy Spirit. Volgende keer gaat het over Jezus, of over gebed en de Heilige Geest. We hebben het nu over Jezus gehad, maar dan gaat het over de Heilige Geest. Wat is de Next time, by then we discuss the Holy Spirit. De Heilige Geest, wat is de rol? What is the role, the place of the Holy Spirit when we pray? De plaats van de Heilige Geest als we bidden. Wat komt de volgende keer? That is the topic for next week. you, Lord. Bible studies, special studies from Codex training. My course is praying. Ready, Harold Chapoike Baba, Brad Bishop.